Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het komende zomer weer te druk wordt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... kunnen nieuwe asielzoekers ook worden opgevangen in Assen. Vanaf 1 juli staat daar een oude evenementenhal klaar als opvangplek. In Ter Apel moeten alle nieuwe asielzoekers zich als eerste melden. Daar was het dus vorig jaar zo druk dat er mensen op straat sliepen, vertelt mijn collega Rolinde. Iedereen moet door diezelfde deur heen en als het daar stokt dan krijg je dus dit dramatische situatie dat mensen op straat moeten slapen. Als daar even een ventiel is waardoor er wat druk van de ketel kan, dan scheelt dat wel een hoop, denk ik. Asielzoekers moeten zich dus nog wel eerst aanmelden in Ter Apel. Maar als daar geen plek is om te wachten, worden ze tijdelijk naar Assen gebracht. De overheid moet beter luisteren naar burgers. Ook voelen ze zich vaak niet gehoord of serieus genomen. Dat zegt de nationale ombudsman waar mensen naartoe kunnen als ze klachten hebben over de overheid. Vertrouwen geven aan burgers begint dus altijd eerder, vaker, beter en actief het luisteren. Luisteren naar die burger. Met het doel om samen verder te komen. Volgens de ombudsman helpt een goed gesprek vaak al om problemen tussen mensen en de overheid op te lossen. Een 95-jarige vrouw uit Australië die vorige week door de politie werd getaserd is overleden. De demente vrouw liep met een mes in een verpleeghuis en liep met haar looprek op de agenten af. Een van hen besloot haar toen neer te taseren waardoor ze op haar hoofd viel. nu is ze dus overleden. De agent die zijn stroomstootwapen gebruikte werd al die direct geschorst. De landmacht is vandaag in gesprek met 32 militairen die hun opleidingsbudget gebruikten om een dure tiendaagse barbecuecursus te betalen. Volgens de Telegraaf kregen ze bij de lessen een Green Egg barbecue cadeau. Dat soort spullen privé gebruiken is verboden.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 Eh, tussen Overamstel en Knoopend de Nieuwe Meer, 5 minuten vertraging. En de andere kant op dus van west naar zuid... tussen de Baarsjes en Buitenveldert ook 5 minuten extra. De N197 Beverwijk richting Heemskerk tussen Velsen Noord en de Plesmanweg 2 kilometer.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 Mee zit, money is niet alles en dat weet ik Ik gaf voort mijn hart aan twee gezichten met een facelift Ik meen dit, moet opnieuw leren te vertrouwen veel mensen in mijn rug, damn ik word never meer de oude ah, zoveel bagage, maar die helpt je echt mijn shower.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 Dat zegt Wagnerbaas Prigozhin. Het zijn er veel meer dan het totaal aantal Russische militairen... dat volgens het Kremlin in heel Oekraïne is gesneuveld. Dat zouden er 6000 zijn. Trainer Ruud van Nistelrooy vertrekt per direct bij PSV. Hij vindt dat er binnen de club te weinig draagvlak is om door te gaan.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 Come on, uh, yeah. All right, hold up. that's right. I get so excited. I try, but I can't fight it. Oh, you're dancing real close, but it's real, real slow. You know what you're doing, don't you? are doing you are making it hard for me.